Raymond Seré met het NOS-journaal. De Amerikaanse astronaut Neil Armstrong is overleden. Op 21 juli 1969 zette hij als eerste mens een voet op de maan. Hij zei toen dat een kleine stap voor een mens was, maar een gigantische stap voor de mensheid. Tijdens de missie van de Apollo 11 was hij de commandant en nam vlak voor de landing van de maanlander de automatische besturing over, omdat het toestel in een te oneffen gebied terecht dreigde te komen. Voor zijn missie naar de maan was hij testpiloot en verder onder meer commandant van de Gemini 8-vlucht. De eerste ruimtevlucht waarbij twee ruimtevaartuigen aan elkaar werden gekoppeld. Een jaar na zijn maanwandeling verliet Armstrong de NASA en werd hij hoogleraar lucht- en ruimtevaarttechniek aan de Universiteit van Cincinnati. De laatste tijd had hij hartproblemen. Eerder deze maand onderging hij een bypassoperatie. Daarna traden complicaties op waaraan Armstrong uiteindelijk is overleden. Neil Armstrong was 82 jaar. Bij de schietpartij van gisteren bij het Empire State Building in New York zijn omstanders gewond geraakt door politiekogels. Politiechef Ray Kelly heeft vandaag laten weten dat alle negen gewonden door kogels van agenten zijn getroffen. De 58-jarige Jeffrey Johnson, een oud-werknemer van het bedrijf tegenover het Empire State Building, schoot gisteren tijdens de ochtendspits in New York zijn voormalige werkgever dood. Toen Johnson werd aangehouden door de politie richtte hij zijn wapen op de agenten en die schoten hem vervolgens dood. Daarbij werden 16 kogels afgevuurd, waardoor ook 9 omstanders gewond raakten. De verkiezingscampagnes zijn in volle gang. VVD-lijsttrekker Rutte waarschuwt voor het gevaar van socialisten aan de macht. In zijn speech op het verkiezingscongres noemde hij tal van gevaren van socialistische partijen, zonder een partij met name te noemen. Toen hij vertelde dat hij weer premier wilde worden, kreeg hij luid applaus van de VVD-aanhang. Dan het weer... Pittige buien met kans op onweer, vooral in het westen en noorden, kan neerslag vallen. Morgen verspreid over de dag buien, soms met onweer.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 DJ Malzo. shot your Makes me wonder how I keep from going under. My son said, Daddy, I don't want to go to school because the teacher's a jerk. He must think I'm a fool. And all the kids smoke reefer. I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street sweeper. Dance to the beat, shuffle for my feet. Dance to the beat, shuffle for my feet. Dance to the beat, shuffle for my feet. Wear a shirt, tie, and run with the creeps because it's all about money. Ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land, milk honey. And push that girl in front of the train and so I'm on again.